nieuws van 2 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken komen maandag bijeen... om te bepalen of er nieuwe sancties tegen Rusland komen... vanwege de situatie in het oosten van Oekraïne. Dat heeft EU-president Van Rompuy gezegd op de G20-top in Brisbane. Volgens de NAVO heeft Rusland opnieuw troepen gestuurd naar het oosten van Oekraïne. De Russische president Poetin, die ook in Australië is voor de top, heeft dat steeds ontkend. Van Rompuy zei dat Oekraïne ook hoog op de agenda staat als de Amerikaanse president Obama morgen verschillende Europese leiders in de marge van de top ontmoet. Selçuk Öztürk heeft bevestigd dat hij gisteren in een PvdA-fractieberaad tegen collega Kamerlid Ahmed Marcouch heeft gezegd, mogen Allah je straffen. Hij deed dat naar eigen zeggen aan het eind van een lange emotionele dag. Ik wilde eigenlijk godverdomme zeggen, zei Öztürk in het tv-programma Pauw. Zijn collega Kamerlid Toenahan Kuzu zegt dat het precies het probleem is dat God de voorpagina van de Telegraaf niet haalt, maar Allah wel. Hij spreekt van verharding, verruwing en verrechtsing in het integratiedebat. De twee Kamerleden van Turkse afkomst zijn gisteren door de PvdA-top uit de fractie gezet. De vluchtleiding van ruimtevaartorganisatie ESA in Darmstadt heeft weer contact gehad met de komeetlander Filet. De lander is erin geslaagd in het oppervlak van komeet 67P Churyumov-Gerasimenko te boren. Het is nog niet duidelijk of de verkenner nog zon heeft weten op te vangen om zijn batterijen op te laden. Als de accu's niet kunnen worden opgeladen, heeft de verkenner nog maar voor een paar uur energie. Als de komeet de komende maanden dichter bij de zon komt, kunnen de accu's alsnog worden opgeladen en kan de verkenner weer onderzoek doen.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 But what you thinking of? This is my time, yeah. Thinking about love, girl, I'm thinking about your love. Never knew it could be so good. Thinking of your. Here I stand as a broken man, but I found my.